met het NOS Journaal. Het Verenigd Koninkrijk geeft nog eens ruim 1,5 miljard euro aan... militaire steun en hulp aan Oekraïne, heeft premier Johnson bekendgemaakt. Dat is bijna een verdubbeling van de steun die de Britse regering geeft. Het zou gaan om de grootste financiële bijdrage van de Britten aan het conflict... sinds de oorlogen in Irak en Afghanistan. Eerder stuurde het Verenigd Koninkrijk onder meer al antitankraketten... en luchtverdedigingswapens naar Oekraïne. Volgens het Russische leger zijn sinds eind februari ruim een miljoen mensen uit Oekraïne naar Rusland overgebracht. Onder hen bevinden zich meer dan 200.000 kinderen, meldt het ministerie van Defensie. Volgens het ministerie zijn alleen vrijdag al bijna 19.000 inwoners vanuit Oekraïne naar Rusland vertrokken. Rusland spreekt van het redden van bedreigde burgers uit gebieden waar wordt gevochten. Oekraïne zegt dat Rusland mensen ontvoert en verhindert dat ze naar door Oekraïne gecontroleerde gebieden verhuizen. In de Oost-Oekraïnse regio's Donetsk en Luhansk zijn zeker zes burgers gedood door Russisch artillerievuur, onder wie twee kinderen. Ook raakten twaalf mensen gewond. Dat melden Oekraïnse autoriteiten via Telegram. Een dorp ten noordwesten van de stad Luhansk werd zwaar getroffen door raketwerpers. En in een stad daar dicht in de buurt is een school getroffen door een bom. Onder de school was een bunker waarin 90 mensen zaten ondergedoken. 30 mensen zijn gered. De reddingsoperatie is nog in volle gang. Sinds de Russische troepen Oekraïne binnenvielen... zijn volgens de Verenigde Naties meer dan 3300 burgers om het leven gekomen. Het dodental als gevolg van de explosie in een hotel in de Cubaanse hoofdstad Havana is opgelopen tot 27. Onder de doden zijn vier kinderen en een zwangere vrouw, melden de Cubaanse autoriteiten. Er raakten 81 mensen gewond. De explosie werd hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door een gaslek. Er wordt nog altijd gezocht naar overlevenden. Gisteren werd met de hulp van reddingshonden nog iemand levend onder het puin vandaag gehaald. Het weer. In de ochtend is het nog fris, maar uiteindelijk breekt de zon door...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 Ik zei, wat ga je doen? Want wij hebben zo'n afdeling met de crew. Je vriendin is oké, okay, schat, neem ze lekker mee. Ik heb een tafel, maar ik fix er wat twee. En in de weken daarna was alles koek en ei. We hebben ieder weekend weer gedanst. Dus ik neem haar vanavond mee naar mijn favoriete restaurant. Het leek zo perfect doordat ze zei: Doe mij maar zoete witte wijn en een pizza met ananas. Oh nee. Wie had dat gedacht? Want nu is het echt niet meer voor mij. Ook nog zoete witte wijn bij die pizza met ananas. Ik ben zo op je afgeknapt Het allerliefste sta ik op En ben ik weg, doe ik alles op de pof Van met alle respect, dik kan door niemand En ook nog ananas dan Ze valt door de man, maar aan de andere kant zou de smaak ook maar een klein beetje beter zijn Ging ze vast niet eens op date met mij Dat is dan ook weer zo Al is het weer zo, ik ga naar buiten en natuurlijk lieverd iedereen verdient een tweede kans. Maar jou neem ik nooit meer mee naar een restaurant. Leek zo perfect doordat ze zei: Doe mij maar zoete witte wijn en een pizza met ananas. Oh nee, wie had dat gedacht? Want nu is het echt niet meer voor mij. Ook nog zoete witte wijn bij die pizza met ananas. Ik ben zo op haar afgeknapt. Het leek zo perfect en misschien was het dat ook wel Heb ik me niet een beetje aangesteld Pizza met ananas is discutabel Maar die zoete witte wijn die moet van tafel Het leek zo perfect doordat ze zei Doe mij maar zoete witte wijn en een pizza met ananas wie hebt dat gedacht?